12 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Arresteert vanwege een dreiging bij de vuurwerkshow in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of het ging om een terroristische dreiging. Justitie zegt alleen dat het onderzoek in volle gang is... en komt vanmiddag met meer informatie naar buiten. De executie van een Saoedisch geestelijke leider zorgt voor onrust in de regio. Iran is woedend en er wordt gevreesd voor hevige reacties onder Sjiïten in Saoedi-Arabië. Vanochtend werden 47 mensen in Saoedi-Arabië geëxecuteerd. Ze waren veroordeeld voor terrorisme. Sinds 1980 heeft het land niet meer zoveel mensen in één keer gedood. Er kwamen de afgelopen weken meer klachten binnen bij het meldpunt vuurwerkoverlast. Het waren er 87.000, dat zijn er 17.000 meer. Volgens het meldpunt kwamen er ook nepmeldingen binnen, maar zijn de meeste eruit gefilterd. Klachten gingen vooral over harde knallen in de dagen voor oud en nieuw... en over huisdieren die van slag raakten. Vorig jaar werd een stuk meer geld opgehaald met crowdfunding. Er werd 128 miljoen euro ingezameld voor ruim 3500 projecten. Dat blijkt uit onderzoek van een adviesbureau... dat ook een lijst maakte met toonaangevende projecten... Bovenaan staat de inzameling van ruim 10 miljoen euro voor de verbouwing van een ziekenhuis in Vlissingen. Een ander succesverhaal is van een dwarslesiepatiënt die met crowdfunding een robotpak kocht waarmee die weer kan lopen. Sven Kramer heeft zijn contract bij Lotto Jumbo met anderhalf jaar verlengd. De schaatser is nu tot april 2018 aan de ploeg verbonden. Hij wil met Lotto Jumbo naar de winterspelen in Zuid-Korea. Kramer richt zich vooral op de 5000 en 10.000 meter en minder op de 1500. Dan nog het weer. Regen trekt langzaam naar het noordoosten. Daar kan vanavond en vannacht wat sneeuw vallen. Morgen blijft het in het noordoosten vriezen. In delen van Friesland, Drenthe en Overijssel is dan kans op ijzel en gladheid. Dit was het NOS Journaal.